Alle negen inzittenden van de Tupolev zijn omgekomen. Het toestel stortte neer in de straat van Tatar tussen het eiland Sachalin en het Russische vasteland. De lichamen van de militairen en het wrak van het vliegtuig zijn inmiddels geborgen. In Rusland zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op de prominente mensenrechtenadvocaat Markelov. Hij werd in januari midden op de dag op straat doodgeschoten, vlakbij het Kremlin. Daarbij kwam ook een journaliste om het leven. De aangehouden verdachten zijn een man van 29, die inmiddels heeft bekend, en een 25-jarige medeplichtige. De directeur van de Russische Veiligheidsdienst suggereerde dat de verdachten extreme nationalisten zijn. Markelov had als advocaat vijanden gemaakt onder Russische nationalisten, onder meer door zijn strijd tegen het schenden van de mensenrechten tijdens de oorlog in Tsjetsjenië. In de Amerikaanse stad Orlando in Florida heeft een man het vuur geopend in een kantoorgebouw waar hij vroeger werkte. Daarbij is één dode gevallen en zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. De 40-jarige schutter vluchtte in een auto en werd later opgepakt in het huis van zijn moeder. De man werkte als ingenieur voor een architectenbureau dat in het kantoorgebouw gevestigd is. In 2007 werd hij ontslagen omdat hij zijn werk niet goed zou doen. Alle rechtbanken en gerechtshoven openen vandaag hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke open dag van de rechtspraak. Belangstellenden kunnen onder meer nagespeelde zittingen bijwonen, ex-gedetineerden vragen stellen en de cellen bezoeken waar verdachten wachten tot ze worden berecht. Ook kunnen er vragen worden gesteld aan rechters. Op deze manier willen de 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven mensen meer inzicht bieden in de rechtspraak. Het is de derde keer dat de dag is georganiseerd. De open dag van de rechtspraak vindt één keer in de vier jaar plaats.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 How could I know you were all that really mattered now? How could I know that it forever wasn't quite for so long? to 106.9 ZFN but everyone gets weak. Someone to rely on. through the dirt, wherever they tell more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good.